Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De algemene beschouwingen zijn weer in volle gang. Premier Rutte moet zich tijdens deze vergadering verdedigen over de plannen van volgend jaar. Vooral de compensatie voor de hoge energierekening staat centraal, vertelt verslaggever Eva Kieviet. Vanmorgen heeft het kabinet extra uitleg gegeven over hoe het zit met dat eh, prijsplafond. En daar zie je wel meteen een groot verschil met de oppositie. Het voorstel van GroenLinks en PvdA, ook voor zo'n prijsplafond, eh, dat eh, lag een stuk hoger. En wat betekent dat dan precies voor mensen met bijvoorbeeld een slecht geïsoleerd huurhuis, willen mensen weten. Hebben die nu straks nog een hoge rekening. De oppositiepartijen vinden ook dat het kabinet veel te laat komt met de compensatieregeling. In de Rotterdamse haven is een lading van 700 kilo cocaïne onderschept door de douane. De drugs waren verstopt in een container met bananenpuree uit Costa Rica... en hebben een straatwaarde van ruim 52 miljoen euro. Eerder deze week was het ook al raak in die haven. Toen werd 450 kilo kook gevonden met een straatwaarde van ruim 114 miljoen euro. Het spul zat toen verstopt tussen blikken asperges uit Peru. Meer dan een miljoen klanten met een variabel tarief bij energiebedrijf Essent... mogen vanaf 1 oktober komende maand dus de portemonnee trekken. Stroom wordt de helft duurder en gas 30 Volgens Essent komt dat door de sterk gestegen energieprijzen. Eerder pasten energiebedrijven Vattenfall en Eneco de prijzen ook al aan. En het is voor automobilisten in de grensstreek bijna niet meer bij te houden. De ene keer kun je beter in Duitsland tanken en nu is het hier weer goedkoper. Dan komen de Duitsers deze kant op. Bij een tankstation in de Achterhoek is het daarom weer een stuk drukker nu. Schon om um einiges günstiger als in Duitsland. Dat loont zich. Wij gingen toch ook naar Duitsland toen, eh, eh, we daar een beetje goedkoper konden krijgen. Ja, zijn op 100 liter 30 euro die ik sparen. En nog lekker koffie. Ja, de man bespaart al gauw 30 euro op een tank. En de koffie is hier ook een stuk beter, zegt hij. Waarschijnlijk is het nog een tijdje goedkoper om hier in Nederland te tanken...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 train I'm on. I then you know that I am God. And you can hear the whistle blow. 500 miles, 500 miles, 500 miles. Watch it so that Satan the cool profile. And you can hear the whistle blow. 500 miles.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 Energiebedrijf Essent verhoogt op 1 oktober de tarieven voor klanten met een variabel contract. Meer dan een miljoen klanten betalen dan gemiddeld ruim 50% meer voor stroom en ruim 30% meer voor gas. In Rusland hebben de eerste reservisten zich gemeld bij mobilisatiecentra... een dag na de aankondiging van president Poetin. Het is opvallend druk bij de grenzen met landen waar Russen zonder visum naartoe kunnen. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen vanuit het westen meer bewolking.